Voor de commissie De Wit zei hij dat ze te weinig begrip hebben voor elkaar. Hij hekelde de gang van zaken bij de overname van ABN AMRO door Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Volgens hem had ABN AMRO niet moeten worden opgeknipt en had de overheid daar iets tegen moeten doen. Er is een onverantwoord risico genomen, aldus Kalf. Twee politiekorpsen bewaren gegevens van kentekenplaten langer dan wettelijk is toegestaan. Dat constateert het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds twee jaar kan de politie bij controles langs de weg meteen zien of gescande nummerplaten bekend voorkomen. Als dat niet zo is, moeten de gegevens direct worden verwijderd. De twee politiekorpsen die dat niet doen, kunnen een boete krijgen. Een kudde Veluwse heideschapen heeft zijn intrek genomen op vliegbasis Soesterberg. De dieren worden gehuisvest in een grote loods waar vroeger straaljagers stonden. Daar kunnen de schapen lammeren. De basis in Soesterberg sloot in november 2008 de deuren. Het moet een natuurgebied worden. In het zuidelijk deel van de voormalige vliegbasis is woningbouw gepland. In het voorjaar zwerven de tegen de Q-koorts ingeënte schapen weer uit over de Utrechtse Heuvelrug. In België is het aantal sterfgevallen de laatste maanden sterk gestegen. Deskundigen denken dat dit komt door de extreme koude deze winter. Ouderen die verzwakt zijn lopen een groot risico en kunnen een fatale longontsteking krijgen. Ook het aantal zelfdodingen in België is flink toegenomen. De reden daarvan is niet bekend. Het weer, winterse buien en af en toe wat zon. Door ijzel, sneeuw, hagel en opvriezing kan het overal, met uitzondering van het westen, glad zijn. Het wordt vandaag tussen de 2 en 5 graden.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 Brother, love is divine, and it's yours and it's mine like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you?